Marnix Hampersen met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd op Gaza-stad. Persbureau AP meldt dat bij een bakkerij 12 mensen werden gedood... onder wie vrouwen en kinderen. Bij een andere aanval vielen zeven doden. Het Israëlische leger zegt een droneaanval te hebben uitgevoerd... op een woordvoerder van de militaire tak van Hamas. Of hij is gedood is nog niet duidelijk. De afgelopen weken neemt het aantal aanvallen op Gaza-stad flink toe... Het Israëlische leger maakte eerder deze maand bekend het gebied te gaan bezetten. Demissionair minister Brekelmans gaat in het kabinet bespreken hoe het verder moet met maatregelen tegen Israël. Afgelopen dagen overlegde Brekelmans daarover met andere Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Kopenhagen. Dat leverde niets op. De gesprekken over de sancties lopen al maanden, maar de EU-lidstaten kunnen niet eens worden. Binnen het kabinet wil Brekelmans nu kijken welke maatregelen haalbaar zijn... en of Nederland dat dan alleen of met andere landen moet doen. De Frieske Nationale Partij doet definitief mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in oktober. Bij een ledenbijeenkomst in Franeker stemde 56% voor verkiezingsdeelname, meldt Omroep Friesland. Lijsttrekker Aantjelle Soeboer noemt het een historisch besluit. Hij zegt dat de FNP een partij voor de regio's wil zijn... en dat hij binnen en buiten Friesland campagne gaat voeren. Soeboer zat tot deze zomer voor NSC in de Tweede Kamer. De veiling van een meteoriet van de sterrenwacht in Dordrecht heeft veel meer opgeleverd dan gehoopt. De waarde werd geschat op ongeveer een miljoen euro, maar een Amerikaans bedrijf betaalde er 1,7 miljoen voor. De meteoriet werd in de 19e eeuw gevonden in Namibië. Het weer. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af naar graad of 15. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Later wordt het droog en breekt geregeld de zon door. Het wordt dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Nightwalk's main stage. Everybody tells me things will be fine If I look to the future with a smile Now it's easier you're never gonna hear. I'm the sunshine sparkling in my eyes, my protection against your lies. All the places that I've been, all the beauty that I've seen, tells me you're no good.